watchmen out of every nation. Raise up those who will stand unafraid in the night hour, who will give no sleep to their eyes, no peace or rest. Give them to you, Lord, until you make Jerusalem a praise in all the earth.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 naar seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. Van Luin, die voorzitter is van de Nederlandse Bisschoppenconferentie... zei dat in het tv-programma Kruispunt. De bisschoppen vergaderen dinsdag over de kwestie. Bij het meldpunt Hulp en Recht zijn de afgelopen week 200 meldingen van seksueel misbruik binnengekomen. Volgens Van Luin is het de taak van de kerk om misbruik helder, duidelijk en voorgoed te veroordelen en verontschuldigingen aan te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat een onafhankelijk onderzoek het meest tegemoet komt aan de terechte verwachtingen van de slachtoffers, van de samenleving, maar ook van de kerkgemeenschap, aldus de bisschop. Undercoverjournalist Alberto Stegeman is het opnieuw gelukt om op Schiphol nep-explosieven aan boord van een vliegtuig te krijgen. Dit keer bracht hij een liter vloeistof aan boord van een passagiersvliegtuig naar Londen, zoals vanavond te zien op SBS 6. Bij de actie kocht hij tax-free drank en verwisselde die met een andere vloeistof, die hij daarna in de winkel in een tasje liet zielen. Vervolgens kon hij de fles aan boord brengen. Hij werd wel streng gecontroleerd, maar de gesielde tas bleef ongemoeid. Hij kon er ook ongecontroleerd mee doorvliegen van Londen naar Washington. Opmerkelijk is ook dat Stegeman de explosieven aan boord kreeg... hoewel de recherche hem volgde omdat hij was herkend. Sinds de aardbeving in Haiti leven nog 650.000 mensen op straat. Dat is volgens het Rode Kruis de helft van het totaal aantal daklozen. Het is de bedoeling dat iedereen voor mei onderdak heeft... omdat dan het regenseizoen op zijn hoogtepunt is. Vanuit de hele wereld zijn tenten, zeildoek, touw en gereedschap naar Haiti gestuurd... om noodbehuizing te bouwen. Bij de aardbeving van 12 januari kwamen volgens de autoriteiten 220.000 mensen om het leven.